Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Internationale hulporganisaties voelen zich klemgezet door de nieuwe registratieplicht van Israël. Organisaties en NGO's moeten zich opnieuw registreren om actief te kunnen blijven in de Palestijnse gebieden. Maken zich daarom zorgen om de veiligheid van medewerkers die zich kritisch hebben uitgelaten over de Israëlische regering. Dat blijkt na een rondgang van Nieuws Co. Op basis van de nieuwe regels kunnen hulporganisaties hun vergunning kwijtraken... als zij of medewerkers bijvoorbeeld oproepen tot een boycott van Israëlische producten. Oekraïense vluchtelingen die op een opvangschip in Nijmegen verblijven... hebben een klacht over het eten ingediend bij de gemeente, vluchtelingenwerk en de beheerders van het schip. De bewoners spreken van extreem slechte voedselkwaliteit en etenswaren die regelmatig over de datum zijn... Een anonieme bewoonster zegt tegen Omroep Gelderland dat veel Oekraïners op het schip last hebben van misselijkheid, buikpijn en diarree. Het IMF is wat optimistischer over de groei van de wereldeconomie dan in april. Toen werd voor dit jaar een groei verwacht van 2,8 procent en de nieuwe verwachting is 3 procent. Toch waarschuwt het IMF dat er nog veel onzeker is door de handelstarieven van president Trump. Wielrenster Ellen van Dijk gaat stoppen. Dat heeft ze bekendgemaakt in het tv-programma De Avondetappe. Van Dijk werd vooral bekend als tijdritspecialiste. Ze werd op de individuele tijdrit drie keer wereldkampioen en vier keer Europees kampioen. Ook won ze medailles op het baanonderdeel Scratch... en werd ze in 2021 Europees kampioen bij de wegwedstrijd. Ellen van Dijk is 38 jaar en raakte in mei geblesseerd aan haar schouder... Het weer in het noordoosten nog een enkele bui. Vannacht bijna overal droog. Het koelt dan af tot een graad of 13.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 Eh, na weken ben ik weer eens eh, op mijn post eh, in de studio van ZFM Zandvoort. En het is allemaal gekomen omdat ik een ja, kleine moeilijkheden had met de gezondheid. en daardoor oververmoeid was en een aantal weken niet kon radio maken. Ja, wat jammer. Oh, iedereen zit nou te janken. Zakdoeken worden tevoorschijn getroffen. Maar ik ga het helemaal goed maken voor u luisteraars. Want ik heb een paar hele mooie voor u vanavond verzameld. Ik ga beginnen met een eh, nummer wat eh, het meest bekend is geworden door Roberta Fleck. First time ever I saw your face. Maar als u dat George Michael hoort zingen, dan bent u ook eh, helemaal van slag, denk ik zomaar. first time ever I saw. and endless skies. first time ever I. heb ik te veel gezegd, luisteraars. Een prachtige uitvoering, George Michael. We hebben daar een grote zanger aan verloren. Heel leuk dat een uh, muziekliefhebber uit eh, het Schalkwijkse in de Haaglem meeluistert. Charles, en je, je hebt een dezelfde naam, maar we houden allebei van muziek. Komt dat even goed uit. Want de volgende draai ik dan eh, speciaal voor jou. Het is een nummer van uh, Gamble. People see us everywhere. They think you really care. but myself I can't deceive. I know it's only make Only Make Believe. En we kennen Glenn Campbell natuurlijk van de Rhinestone Cowboy. Dat is meer waar van morgenochtend eh, als als hier de week weer gaat doorzagen. Want morgen om 9 uur ben ik hier weer in de studio tot 12 uur. Met allemaal gouden ouwe, maar dan met meer up-tempo en zo. Misschien ook nog wel een uh, eh, bellen tussendoor. Dat kan allemaal gebeuren morgenochtend. In ieder geval ga ik de week weer voor u doorzagen. En eh, dat, heeft u wel gemist de afgelopen tijd waarschijnlijk. Want er zijn een hoop mensen die belden me van... ik kan niet meer verder, want de week is niet doorgezaagd. Nou ja, <laughs> nou, nee, geintje. Eh, maar dat doe ik ook eh, heel graag, dat programma maken. Want ja, ik kan lekker al die gouden oude nummers kwijt, luisteraars. waaronder ook deze. En dat draag ik op aan meneer George Kooimans. Een van de mooiste liedjes die hij heeft geschreven. Just Lost Somebody. Ja, nou, we hebben zeker een eh, belangrijk muzikaal talent verloren. Een George Koymans die vreselijke ziekte, ALS. Eh, ik had vroeger een uh, gitarist, of nee, een, een saxofonist in mijn bandje. Die heet Fred Leeflang, een van de Nederlands best beluisterde jazz-saxofonisten ooit geworden. Maar toen hij nog in mijn bandje zat, speelden we natuurlijk allemaal hits, allemaal, allemaal covers, zoals dat dan heet. Speelden we drie avonden per week in het weekend tijdens het zomerseizoen in Doona Daily in Noordwijk. De vrijdag, de zaterdag en de zondagavond met een bomvolle dancing. Met twee ruimtes, boven een beentje, beneden een live beentje. <clears throat> En ook nog een kleine discotheek. Een gouden tijd met Fred, Leeflang, die ook aan ALS helaas is eh, bezweken, is overleden. Ja, dit is een beetje een alarmschijf. Ik ga even terug naar de, de jaren van nu. En eh, dat doe ik niet zomaar, want Lady Gaga daar ben ik een groot fan van. En zeker ook als het gaat om haar rol in de Star is Born. Die prachtige film ook met eh, Bradley Cooper. stem, Ja, als je als man daarmee getrouwd bent, luisteraars... daar hoef je nooit de wekker mee te zetten, hoor. Want die eh, dame, die maakt je wel wakker s morgens... met haar, eh, ja, fenomenale stemgeluid. Een eh, prachtige film ook trouwens, A Star Is Born. Ik weet niet of je hem gezien heeft. Het is eerder verfilmd met Barbara Streisand. Ik weet niet meer wie de mannelijke tegenspeler toen was. Maar in ieder geval, uh, Star Is Born is al eerder verfilmd. En maar de versie van eh, Lady Gaga samen met Bradley eh, eh, Cooper. Ik vergeet die man zijn achternaam altijd. Bradley Cooper. Het is niet een Austin Cooper, maar een Bradley Cooper. Ja, een geweldig duo. Geweldige film zeker de moeite waard om te gaan bekijken. Ik ga eventjes uh, melancholiek worden nu, luisteraars. We gaan even terug naar de jaren, nou wat zal het zijn, half, half zestig denk ik.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 beneden kwam bij mijn ouders op de zondagochtend. in de, ik liep er altijd uit, hè. tegenwoordig kan ik dat niet meer uitslapen. Als ik nou zes uurtjes slaap per nacht is het veel. Maar toen sliep ik uit tot een uur van elf. En dan stond ik zondagochtend stond ik op en dan liep ik naar beneden... en dan was er een warm kopje koffie met een schepje buisman. Stond er voor mij klaar in de kamer. En dan draaide mijn vader ja, de prachtigste muziek en, uh, ik en, uh, ook, ook muziek van uh, Duitse repertoire, zeg maar. Hè? Bijvoorbeeld Mutterlein. Ik weet niet of je het liedje kent. Mutterlein, Mutterlein, kunt es dus nog maar zo wie vroeger zijn. Ja, tom, ja ik, het is niet mooi gezongen, <laughs> dat geef ik onmiddellijk toe. Maar misschien herkent u het melodietje. Joni Mitchell heeft daar een prachtige Engelse versie van gemaakt. En dan heet het Answer Me, My Love. Joni Mitchell. happier without me. I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to me. wishes say that we can start anew. In my sorrow, now I turn to you. Please answer me. But if you still think about me, please listen to my prayer. Net En dat is een Duitse versie van Mutterlein. Kunt dus nog maar zo wie vuur zijn. En moet maar eens googelen. Dan vindt u vast wel de, de vocalist of vocalisten... die dat eh, liedje in het Duits zong. Dit was Answer Me van Joni Mitchell. Niet minder mooi, toch? Uh, nou, Moody Blues, daar doe ik ook een hele hoop mensen plezier mee.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 Waaronder, dames, natuurlijk onze vriend Tom Jones. Maar die wordt nooit meer verliefd. Althans, daar zingt hij over. I've been in love so many times But now you've treated me so wrong. I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall. Yeah. it looks like. I'm never gonna fall in love. Heartbroken met een snik in zijn stem. Dit is ook een hele mooie. Karen Carpenter. Misschien speelt u het wel eens op uw computer. Solitaire, dat kaartspelletje. Karen zingt erover. No. that Ja, niet alleen had zij een eh, herkenbare, prachtige stem... maar ze kon ook fantastisch drummen. Karen Carpenter, de Carpenters met haar broer samen... Uh, medige fan in Amerika, maar ook verder buiten. En ik draai graag muziek van de Carpenters, want het is...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 Eh, het is een van de meest veelbelovende en best geschreven popsongs aller tijden. Nou, als je dat van een Beatle hoort, dan moet je daar wel in geloven. Het wordt gezongen door Brian Wilson. Dan heb ik natuurlijk over de Beach Boys met God Only Knows.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 Brian Wilson en de Beach Boys met God Only Knows. De volgende eh, draag ik op aan mijn uh, goede collega Willem Bruis... die helaas eh, afscheid heeft genomen van van Zandvoort. Maar niet omdat hij er zo'n hekel aan had. Nee, omdat hij is verhuisd. Hij is verhuisd naar elders. En ja, dan is het een beetje onhandig om iedere keer naar eh, Zandvoort op en neer te moeten rijden. Want het is toch een 30, eh, 40 kilometer vanaf zijn huidige woonplaats. Dus dat gaat niet meer lukken. Maar voor jou, Willem, nou, eh, daar kan ik je vast wel mee verrassen. Alan Jackson met Remember When... Remember When We Were Together in de studio... en leuke programma's maakte met Gerry Rutte erbij, onder andere.